Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft formeel de republikeinse nominatie... voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen aanvaard. In zijn toespraak in de tuin van het Witte Huis... wees hij op de gewelddadige straatprotesten in Amerikaanse steden... die volgens hem allemaal bestuurd worden door democraten. Trump waarschuwde de Amerikanen dat niemand veilig zal zijn... als zijn rivaal Joe Biden in november de verkiezingen wint. Vakbond FNV gaat met de werkgevers onderhandelen over een thuiswerkregeling... nu het thuiswerken langer gaat duren. Er moeten volgens de bond afspraken komen over de werkplek thuis en een vergoeding... en over het recht om ook op kantoor te kunnen werken. Veel thuiswerkers missen namelijk het contact met collega's. Nertsenfokkerijen worden niet preventief geruimd vanwege de vele corona-uitbraken. Wel moeten ze volgend jaar al stoppen in plaats van in 2024, bevestigen Haagse bronnen. Het kabinet trekt 180 miljoen euro uit om alle 120 nertsenhouders uit te kopen. Eerder zei het kabinet dat de fokkerijen preventief zouden worden geruimd... als er vanaf augustus nog uitbraken waren. Dat is nu van de baan. Orkaan Laura heeft in de Amerikaanse staat Louisiana aan zeker zes mensen het leven gekost. Volgens de gouverneur heeft de orkaan enorm veel schade aangericht, maar is de verwachte catastrofe uitgebleven. Veel bomen en elektriciteitsmasten zijn omgewaaid en soms op gebouwen terechtgekomen. Daardoor vielen zeker vier van de zes doden. Vlak voor de Tour de France heeft de Belgische wielerploeg Lotto Soudal vier mensen naar huis gestuurd. Gaat om twee stafleden die verplichte coronatest niet hebben doorstaan en hun kamergenoten. De Tour begint morgen. Vanaf dan geldt de regel dat een ploeg bij twee besmettingen uit de koers wordt gezet. Het weer. Vooral in het westen valt nog wat regen.